toen hij op de Boulevard in elkaar werd geslagen. De verdachten staan vandaag voor het eerst voor de rechter... maar zeggen dat ze Carlo niet hebben aangeraakt. Je hoort verslaggever Matthijs van der Wiel. De een zegt eh, eh, iemand anders te hebben geslagen en geschopt. Uh, een ander zegt Heuvelman helemaal niet gezien te hebben. Het gaat vandaag vooral om de stand van zaken in het onderzoek en of de verdachten vast blijven zitten. Het Openbaar Ministerie zegt dat er 60 getuigen zijn gehoord, maar dat de zaak nog lang niet rond is. Ze zijn nog op zoek naar getuigen en videobeelden. De derde energiemaatschappij in korte tijd is omgevallen. Het gaat om Allure Energie met rond de 600 klanten. Volgens het bedrijf heeft het faillissement niets te maken met de hoge gasprijzen. In Vlissingen komen maximaal 350 asielzoekers in de voormalige marinekazerne. De eerste mensen worden vanaf begin volgend jaar opgevangen. Het COA is druk op zoek naar opvanglocaties omdat andere plekken, zoals in Ter Apel, overvol zitten. De opvang in Vlissingen is open tot juli volgend jaar. In de zorg worden te veel broeikasgassen uitgestoten. Tijdens de klimaattop in Glasgow werd opgeroepen om de boel gauw te verduurzamen. En dat is geen slecht idee, zegt deze onderzoeker. Een voorbeeld is dat in het LUMC hebben we operatiekamers... waar de ventilatie dag en nacht aanstaat, de hele week lang. En die kunnen niet uit. Dat is gewoon zo ontworpen dat dat niet uit kan. Er gaat heel veel energie naartoe. In Nederland stoot de zorg 7% van alle CO2 uit. In Amerika is het zelfs 25%. Het weer. Steeds meer plekken breekt de zon door. Het wordt 9 tot 12 graden. Morgen weer meer bewolking, maar in het zuiden nog wel wat zon en een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file tussen Amsterdam Slotervaart en Buitenveldert 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. De A10 Noord richting Zaanstad tussen de afrit Volendam en de Koenternol 4 kilometer file met 20 minuten vertraging.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 Hou je van poëzie en verhalen erachter? Dan is deze middag onder begeleiding van Theo Chinchu echt iets voor jou. Dichters hebben op aangrijpende wijze getuigenis afgelegd van hun gevoelens en ervaringen tijdens deze verschrikkelijke tijd. Opdat wij niet vergeten. Kosten 2 euro, inclusief koffie en thee. En wat lekkers. Aanmelden bij Linda Oudendijk of l.oudendijk.at plus.zandvoort.nl of via telefoonnummer 06 338 03 273. En het is vrijdag 19 november van 2 tot half 4. De locatie is wijksteunpunt De Blauwe Tram. De bibliotheek in Zandvoort. En ik ga door met Thanks for a Wonderful Day van Agneta Velskach. je denkt, wat was dat nou voor taaltje? Dan kan ik u uit de droom helpen. Dat was namelijk Zweeds. Want zij is één van de Abba's. En ik ga door met Denvera, Forever in my heart. the sun go down. Those years are long ago, and a lot of memories I forgot. But the ones that I took with me, oh, I will never let them go. Oh no, I will never let them go. forever in my heart. That's one thing I know. hang around in a quiet part of town. Just some kids living in the street with nothing to do but talk about their dreams. We had the same one then, we would try to make it there. Playing in that golden team with all the players we used to see score goals. Oh no, I will never let that go. nobody knows our name. No, we didn't make it there, but we really didn't seem to care. Just replaced our hopes and dreams with a lot of booze and a bag of homegrown weed. And now we're family men, skip a birthday whenever we can. To watch a game or two, cause that brings us back to what we used to do. Oh never let that go. Forever in my heart, that's one thing I know. Forever in my heart. uitnodiging van de Algemene Ledenvergadering van de Ondernemersvereniging Zandvoort. Donderdag 25 november, aanvang 8 uur. De zaal is open vanaf kwart voor De locatie? De Blauwe Tram, Louis Davids Carré 1. Bij binnenkomst zal ook uw QR-code worden gevraagd. Het bestuur van de vereniging nodigt aan leden en niet-leden uit... om samen na afloop onder het genot van een drankje na te praten. En ik ga door met de Alternative Way. Anita Meijer. spoiled like all. beauty and their shelter. yesterday, yesterday, yesterday. Girls Just Want to Have Fun is een nummer oorspronkelijk uit 1979 en geschreven door Robert Hazard en werd wereldwijd een hit in het voorjaar van 1984 door de versie van Cindy Lauper. De single was haar allereerste hit. Wereldwijd in de herfst van 1983 en in het voorjaar van 1984. Het is een van Laupers meest bekende platen en was zeer populair in de jaren 80. In Laupers thuisland, de Verenigde Staten, werd de tweede positie bereikt in de Billboard Hot 100. De Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Noorwegen en Ierland werd het nummer 1 positie bereikt. En in de Verenigd Koninkrijk de vierde positie. En de UK Single Charge. In Nederland werd de plaat op maandag 6 februari 1984 door DJ Frits Spits en producent Tom Blomberg in het programma De Avondspits verkozen. Hier is Cindy Loper met Girls Just Want To Have Fun. tijd weer ZFM. way. Sunderland Brothers en Quiver, Arms of Mary. Ariana neemt u mee in de heerlijke verhalen over een jonge kunstenaarsgroep die zich gingen verzetten tegen de heersende smaak van de rijke middenklasse. Zij ondernamen een zoektocht door naar pure, ongekunstelde kunst en vonden inspiratie in de Griekse mythologie, sprookjes, de Bijbel en zelfs Shakespeare. Zondag 21 november en zondag 19 december 10 euro per keer en graag met pin. De locatie is wijksteukpunt De Blauwe Tram. una promesa eres tú, eres tú como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú, como lluvia fresca. Dit was Mozzoladas met RS2. Vanwege de onzekere toekomst over het verloop van de coronamaatregelen... nemen steeds meer organisatoren het besluit om hun evenementen af te blazen. Zo gaan in december de ijsbaan en de sprookjeswandeling niet door. Al vinden Sinterklaas en de burgemeester dat nog mogelijk moet zijn om een buitenevenement te organiseren... zien de organisatoren van de ijsbaan en van de sprookjeswandeling het niet zitten om een evenement in december door te laten gaan. Tijdens de ZFM-radioprogramma Goedemorgen Zandvoort... vertelde voorzitter Dennis Polder van de ijsbaan... dat het bestuur met pijn in het hart heeft moeten besluiten... geen ijsbaan op te bouwen deze winter. Ook al is de ijsbaan zelfs vooral voor de kinderen... ze zijn er ook veel vrijwilligers bij betrokken... en moeten hun werk veilig kunnen doen. Tevens staan altijd veel ouders langs de baan. Of bij de koek- en soepitent. En dat zou volgens de huidige maatregelen ook niet mogen. Wij gaan door met The Shuffles. Shalala, I Need You. Looked at you one day Couldn't turn away Since you're on van Zandvoort, op 106.9 CFFM Catch a silver ticket for the days of long ago walking with the change the play You walk into the world with the Cecil and the swings, and you build the silver house for your dog and Mary Jane in the sandpit. Uh-huh. And you always were the father, and your dog, he was your son. Mary Jane, she was the mother, and you go back to the days of old. to drink. And then you got your glass of lemon, and the bottle was your biggest. Little took your route to the circus. Uh-huh. You looked into the sky and a man with his wife was sitting on a swing. It flew and waved like a airplane. Uh-huh. And you said I'm gonna buy a lion And I want an elephant too Then I'm gonna make myself a circus And a flower Dit was Rook's Family met Give Yourself a Ticket. Lekker een uurtje bewegen met mannen onder elkaar... onder begeleiding van een gediplomeerde docent... met daarna gezellig koffie. De kosten voor het met de Zandvoortpas is 57 per maand. Zonder heb je 15 euro per maand. Aanmelden via de website of de balie van Pluspunt. Vanaf 12 januari op woensdag van 9 tot half 11. De locatie is Pluspunt. muren. Grote voeten, grote voeten. Oh, wat hebben wij je grote voeten. Jongens, wat een grote. Mijn linkervoet, mijn rechtervoet. Enorme grote grote poten. Ik heb, eh, ik heb mijn voeten alle twee een naam gegeven.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 Dan hebben we Danny DeVito, Amerikaanse filmacteur, filmregisseur en producer. En Danny is geboren in 1944. Hij wordt dus vandaag 77 jaar. En dan hebben we Gordon Lightfoot. Dat is een volkszanger, een componist en een tekstschrijver. En geboren in 1938 en hij wordt dus vandaag 83 jaar. En Gordon Lightfoot is een Canadese volkzame componist en tekstschrijver. In de jaren 50 volgde hij de muziekschool in Hollywood, te Californië. Hij keerde terug naar Canada in de jaren 60 en trad op in koffiehuizen in Toronto. In 1966 bracht hij zijn debuutalbum uit, getiteld Lightfoot. In deze periode was hij meer bekend als songwriter, artiest als Johnny Cash en Elvis Presley namen zijn nummers op. Een bekende nummer van hem uit die tijd is bijvoorbeeld Early Morning Rain. Lightfoot is een van de eerste Canadese popzangers die in eigen land beroemd werd... zonder daarvoor te hoeven verhuizen naar de Verenigde Staten. Hier is Gordon Lightfoot met If You Cold Read My Mind. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong with chains could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstore sells. When you reach the part where the heartaches come. this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling.